liberaal Bronislav Komorowski is de nieuwe president van Polen. Kort na de bekendmaking van de eerste exit polls gaf de rechtse kandidaat Jaroslav Kaczynski zijn nederlaag toe en feliciteerde hij Komorowski met de overwinning. In de exit polls heeft Komorowski een kleine voorsprong. Komorowski werd waarnemend president in april nadat de vorige president Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jaroslav, was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Komorowski was de kandidaat van de liberale partij van premier Tusk. Jaroslav Kaczynski werd naar voren geschoven door de rechtse oppositie. In de eerste stemronde twee weken geleden haalde geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen. Het presidentschap in Polen is geen ceremoniële functie. De president heeft bevoegdheden op het terrein van de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid. Met een helikopter van het KLPD zijn aan het eind van de middag warmtebeelden gemaakt van de natuurbrand op de Strabrechtse heide bij Hezen. Omdat de beelden er goed uitzien hoopt de brandweer dat de nabluswerkzaamheden morgen zijn afgerond. De brandweer en het leger gaan in ieder geval tot het donker wordt door met nablussen en omploegen. Daarna wordt de hei bewaakt door 30 mensen. De A67 die langs het natuurgebied loopt kan waarschijnlijk aan het eind van de avond weer helemaal open. Vandaag waren er bij elkaar 400 brandweerlieden en zo'n 100 militairen ingezet om het smeulende vuur te bestrijden. Door de brand is een stuk natuurgebied van 150 tot 200 hectare verwoest. Twee Franse onderministers hebben bij president Sarkozy hun ontslag ingediend... omdat ze met belastinggeld gesmeten hebben. De staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking moet weg... omdat hij voor ruim 100.000 euro een privéjet had gecharterd... voor een conferentie over noodhulp aan Haiti. De andere bewindsman kocht voor 12.000 euro aan belastinggeld sigaren. Sarkozy is in verband met de bezuinigingen een soberheidscampagne begonnen.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 I don't mean this in a crazy kind of way. But I don't know who I am anymore. I like what I do and I love my life. I can open and close any door. But then sometimes I feel I'm silently spinning through the night sky to some distant shore. touched you for a moment when you were sleeping. I was awoken by a chill. The silver clouds, they knew you were dreaming. Your waters deep and still. I know you, but I don't know you. A turquoise bird upon my sill and you, you just keep on silently spinning like the moon upon the hill. Don't go, stay and walk with me through the trees to the spring, to the source by the well. Let's drink the water. Let's drink the water. I've seen you. I'm glad you came on by. I wanted to show you something really special. I just saw it in the sky. Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion? spinning silently inside. Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion, spinning silently? Welkom terug bij Tap Zeppi, aflevering 679 uur 2. En we zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd. Even kijken. Serpent in Paradise. We gaan verder met Slow Life van het label Phoenix Muziek. En Slow Life is gemaakt door Hendrik Bach-Petersen. Je kunt het allemaal eh, nalezen via www.zfmzandvoort.nl. Dan ga naar de programma-info en daar vind je Tap Zappie. Veel plezier voor dit tweede uur. 说。 aman aman Goed, dat was eh, de cd. Ehm, ik haal hem er even bij. <clears throat> Alhambra. Ik had er eigenlijk een stuk van gedraaid en ehm, of getest en het doet het allemaal niet goed. Alhambra is een cd van Oliver Shanti en Friends. Oliver Shanti een omstreden figuur eh, geworden. Uh, en die wilde ik eigenlijk net even gaan googlen om jullie daar wat meer over te vertellen. Maakt niet uit. We sluiten in ieder geval eh, af met nog een cd van uh, eh, Oliver Shanti en eh, Friends met Madison Power. En dat zal ongetwijfeld wel goed lopen. Dus wat mij betreft, ja, dan neem ik alvast maar afscheid van je. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppi, aflevering 679. die getallen worden zo groot, het haast niet meer te onthouden. En wat mij betreft een hele, hele goede nacht en graag tot een volgende keer. Dag. Jaya